Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een beroving in Rotterdam is vanmiddag een jongen van 12 neergestoken. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De daders gingen vandoor met een onbekende buit. Een paar uur later werd een verdachte aangehouden, ook een jongen van 12. De politie zoekt nog naar mogelijke medeverdachten. De beroving was in metrostation Slingen in Rotterdam-Zuid. Daar waren de afgelopen jaren vaker steekpartijen. FC Utrecht zegt dat supporters die vuurwerk op het veld gooiden in de wedstrijd tegen Vitesse hard worden gestraft. Het duel in Arnhem werd vanmiddag korte tijd stilgelegd vanwege het vuurwerk. Utrecht noemt het schandalig en spreekt van een absoluut dieptepunt. De wedstrijd werd gewonnen door Vitesse. Het werd 2-1. Ook de wedstrijd Feyenoord tegen AZ lag enige tijd stil... omdat de doelman van AZ werd bekogeld met blikjes. Dat duel eindigde in 1-0 voor de Rotterdammers. De gemengde Nederlandse estafetteploeg heeft op de EK Korte Baan in het Russische Kazan goud gewonnen op de 4x50 meter wisselslag. Kira Toussaint, Arno Kamminga, Maaike de Waard en Tom de Boer deden dat in een wereldrecord. Marit Steenberg won ook goud op de 200 meter vrije slag. De 21-jarige zwemster lag de hele wedstrijd vooraan. Vrijdag pakte Steenbergen al brons op de 100 meter vrije slag. Maaike de Waard won ook brons op de 50 meter vlinderslag. Op een vakantiepark in Ommel bij Helmond is vannacht een man gewond geraakt bij een overval. Bewoners van het park zeggen tegen het Eindhovens Dagblad dat het Mark Gillis is, zoon van Peter Gillis, die bekend is van een reality-serie op SBS6. Het slachtoffer werd vannacht op het vakantiepark door drie mannen overmeesterd en mishandeld. De daders gingen er met een onbekende buit vandoor. Het weer. In het noorden kan nog een bui vallen. De wind neemt af en de minimumtemperatuur ligt vannacht rond een graad of 6. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en geregeld zon. Het wordt morgen ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Amersfoort, is een ongeluk gebeurd. Tussen Osdorp en Amsterdam Buitenveldert staat 4 kilometer file met bijna drie kwartier vertraging. Er zijn drie rijstroken dicht. Er daardoor ook file op de A4 richting Amsterdam voor de aansluiting met de ring een kwartier op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 When I see you dancing, I'm like, ooh, la, ooh, la, ooh, la, ooh, la. You were looking fancy, I'm like, ooh, la, ooh, la, ooh, la, ooh, la. You got it going on, you got it going on, oh yeah.